uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Het eindelijk nog verder op. Zeker tien mensen zijn om het leven gekomen. Acht van hen op het Franse gedeelte van Sint Maarten. De andere op Barbuda en Anguilla. Hoeveel slachtoffers op het Nederlandse deel van Sint Maarten zijn gevallen is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de verwoesting daar groot is. De luchtmacht zet helikopters in om spullen en mariniers naar het eiland te brengen. En vanmiddag vertrekken uit Eindhoven nog eens twee vliegtuigen... met meer hulpgoederen en militairen richting de Cariben. Premier Rajoy van Spanje wil een referendum in Catalonië voorkomen via het constitutioneel hof. Het Catalaanse parlement stemde gisteren in met een onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober. Premier Rajoy noemt dat referendum illegaal en een aanval op de Spaanse en Catalaanse grondwet. Het Spaanse Openbaar Ministerie stelt ook strafvervolging in tegen de leden van het Catalaanse parlement die voor het referendum hebben gestemd. Het kabinet gaat plannen om de lucht schoner te maken versneld uitvoeren. Dat zegt staatssecretaris Dijksma in reactie op de uitspraak van de rechter... die vanochtend bepaalde dat de overheid meer moet doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dijksma richt zich daarbij vooral op bekende vieze plekken... zoals Amsterdam en Rotterdam, maar ook Oost-Brabant... waar veel intensieve veehouderij is. Naar verwachting zal vooral het nieuwe kabinet met nieuwe maatregelen moeten komen... om de hoeveelheden fijnstof en stikstofdioxide in de lucht terug te dringen. Het huis van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet in Amsterdam is beklad. Op de voordeur is met roze verf een anarchistisch teken en het vrouwensymbool aangebracht. De actiegroep Radicaal Anarchistisch Feministisch Front zegt achter de bekladding te zitten. Om te protesteren tegen het verderfelijke gedachtegoed van Baudet meldt de organisatie. Het weer. Vanmiddag valt er vooral in de noord noordelijke helft van het land een bui. In het zuiden blijft het zo goed als droog en is er ook wat zon. Het is 17 tot 19 graden. Morgen wordt een natte en grijze dag bij zo'n 16 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. In de Randstad staat onder andere file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten, 4 kilometer. Verder een uur vertraging op de A7 Zaandam-Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. Staat er 11 kilometer door een vrachtwagen met pech... die de rechte rijstrook blokkeert. Waarschijnlijk is de weg rond half vijf uur vrij. Op de A20 al een korte file van Hoek van Holland naar Gouden bij Rotterdam-Krooswijk 4. En op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 5 eh, kilometer file en ook ongeveer 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.